Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions zal zich niet bemoeien met het onderzoek naar Russische inmenging in de presidentscampagne. Hij maakte op een persconferentie bekend dat hij zich terugtrekt om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan. Sessions lag onder vuur omdat hij tijdens de presidentscampagne van Trump gesprekken heeft gehad met de Russische ambassadeur in de VS. Verschillende democratische politici eisten daarop zijn aftreden minister herhaalde dat hij niet heeft gelogen tijdens de hoorzitting in de Senaat voor zijn benoeming. Hij zou met de Russische ambassadeur hebben gesproken over terrorisme en Oekraïne en niet over de campagne. In Zeeland zijn drie meisjes opgepakt voor het verspreiden van naaktfoto's en video's van medescholieren. Ze deden dat met een Instagram-account. De meisjes van 15 en 16 jaar kwamen uit Goes, Middelburg en Hulst. Ze werden thuis aangehouden en hun laptop en telefoon werden meegenomen. Het account waarop de foto's stonden is inmiddels verwijderd. De politie in Parijs heeft huiszoeking gedaan in de woning van François Fillon, de presidentskandidaat voor Les Républicains. Fillon wordt ervan beschuldigd dat hij zijn vrouw onterecht heeft laten betalen als parlementair medewerker. Volgens dagblad Le Parisien hebben agenten documenten meegenomen uit het huis van Fillon. Een man van 84 uit Assen moet drie maanden de cel in voor het seksueel misbruiken van zijn kleindochter. Tegen de man was een jaar cel geëist, waarvan de helft voorwaardelijk. De rechter koos voor een kortere, onvoorwaardelijke straf, omdat de man op leeftijd is. De Assenaar heeft het misbruik toegegeven. Zijn kleindochter was negen jaar oud toen het gebeurde. Ze deed pas aangifte toen ze 19 was.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 what's wrong van Zandvoort, op 106.9 FM.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 damn near killed you, and this is how you remind. すいません。 Sitem dunjam, diye gladan av Sitem dunjam, sitem dunjam Sitem dunjam Gonna rise, gonna fall. Just one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 darling.